jaar dat de overlaatst in de Mississippi weer is opengezet. De zaak zijn het afgelopen kwartaal 180 zaken extra op de plank terechtgekomen. Daardoor worden er nu 950 kinderpornozaken nog niet behandeld. Regisseurs uit het hele land zijn ingezet in Amsterdam en komen niet aan hun eigen werk toe. De politie bevestigt een bericht hierover van RTL Nieuws, maar zegt dat er ook een andere oorzaak is. Door internationale samenwerking komen er steeds meer zaken uit het buitenland die onderzocht moeten worden. In Zevenbergen in de gemeente Moerdijk gaat de brandweer nog de hele nacht door met het nablussen van de brand in een pelletloods. Zeker een half miljoen houten pellets zijn bij twee bedrijven in vlammen opgegaan. Ook enkele gebouwen en een paar vrachtwagens zijn verwoest. Volgens de gemeente zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Ondanks allerlei maatregelen zijn honderden fans van FC Twente aan het eind van de middag de snelweg A1 opgelopen. Supporters was gevraagd op de viaducten bij Enter en Markelo te blijven staan, maar toen de bus langskwam het liepen veel mensen toch de snelweg op. De bus is met vertraging doorgereden richting Amsterdam, waar FC Twente morgen tegen Ajax speelt om de landstitel.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 Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Groot gebied in het centrum is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er een agent bij de schietpartij was betrokken. En daarom is de Rijksrecherche ingeschakeld... die samen met rechercheurs uit een andere regio de zaak onderzoekt. In Hoorn zijn bij een ruzie drie mensen gewond geraakt, van wie één zwaar. Het incident was bij het sportcentrum Vredehof, waar vanavond een groot internationaal kickboxgala was. De zwaar gewonde ligt in het ziekenhuis. Er werden veel ambulances ingezet nadat de politie een melding had gekregen dat er zou zijn geschoten. Of het ook echt om een schietpartij ging, zoekt de politie nog uit. Eén persoon is aangehouden. Doordat recherche uit andere delen van Nederland meehelpt aan het onderzoek naar de